uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Op het ministerie van Landbouw in Den Haag heeft een afvaardiging van het kabinet... tot vanavond laat gepraat met de top van landbouworganisatie LTO. Onder aanvoering van premier Rutte proberen de ministers de gesprekken... over een akkoord voor de landbouw weer op gang te brengen. Vanmiddag liep LTO weg van de onderhandelingstafel. De grootste Nederlandse landbouworganisatie wil dat in het akkoord garanties komen... over hoeveel vee een boer mag houden, wat er wordt betaald voor natuurbeheer... en voor het toekomstperspectief voor jonge boeren. Afgesproken is nu dat er vrijdag verder wordt gepraat. Voorzitter Bruin van de Eerste Kamer heeft gereageerd op de beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. In een schriftelijke verklaring zegt hij dat hij ten zeerste betreurt wat er is gebeurd en dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt. Bruin wordt beticht van autoritair gedrag en woedeuitbarstingen tegenover personeel van de Eerste Kamer. Die woedeuitbarstingen herkent hij niet, maar hij heeft het personeel wel te veel gemicromanaged, zegt hij. Inmiddels doet hij dat niet meer, zegt Bruin. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft de rente voor het eerst in lange tijd niet verhoogd. De Fed last zoals verwacht een pauze in om te bekijken wat de gevolgen zijn van de rentestijgingen de afgelopen tijd. Het waren roerige maanden in de Amerikaanse bankenwereld. In ruim een maand gingen drie middelgrote banken failliet. Om de hoge inflatie omlaag te brengen heeft de bank de rente al tien keer op rij laten stijgen. En het is het Nederlands elftal niet gelukt om de finale te bereiken van de Nations League. Tegen een sterk Kroatië werd het in de Kuip in de reguliere speeltijd nog 2-2. Maar in de verlenging ging Oranje ten onder. Het werd 2-4. Nederland speelt nu zondag om de derde plaats in de Nations League... tegen de verliezer van de andere halve finale, Spanje of Italië. En dat duel is morgenavond in Enschede. Het weer, vannacht koelt het af, 13 tot 17 graden.